Mariette Krol met het NOS Journaal. De pensioenfondsen hebben een goed beleggingsjaar achter de rug. Hun vermogen groeide flink door stijgende beurskoersen en hogere vastgoedprijzen. Mede dankzij de hogere rekenrente steeg de dekkingsgraad sterk tot meer dan 100 procent. Uit de jaarcijfers van de vijf grote pensioenfondsen blijkt dat korten op de pensioenuitkeringen niet meer hoeft. En dat zelfs verhogen van de uitkeringen en gedeeltelijk meestijgen met de lonen mogelijk dit jaar al kan. Dat komt ook doordat de regels over hoeveel geld een pensioenfonds in kas moet hebben... deze zomer wat worden versoepeld. Denemarken heft alle coronaregels in het land volgende week op. Het Deense parlement is daarmee akkoord gegaan. Vanaf 1 februari hoeven de Denen geen mondkapjes meer te dragen... en mogen ze zonder beperkingen naar winkels, horeca en andere gelegenheden. Ook Denemarken kampt met hoge besmettingscijfers door de Omicron-variant... Maar volgens de premier vormen de vaccinaties een solide verdediging... en wordt corona daardoor niet meer gezien als gevaar voor de samenleving. De NAVO en de VS gaan niet in op de eisen van Rusland rond Oekraïne... hebben ze laten weten in brieven aan het Kremlin. Rusland wil de garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO... In de brieven staat dat dat aan Oekraïne zelf is... en dat er wat de NAVO en VS betreft een diplomatieke oplossing mogelijk is voor het conflict. En minister Kaag van Financiën zegt dat het kabinet weer aandelen ABN AMRO gaat verkopen. Onder het vorige kabinet lag de verkoop stil. De staat kocht de bank in 2008 in de financiële crisis. En vanaf 2015 werden aandelen van de hand gedaan om de bank weer naar de markt te brengen. De staat heeft nu nog ruim 56% van de aandelen in handen.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 There's something inside so strong, oh, something inside so strong. inside so strong, so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. that my pride was gone. Oh no. something inside so strong.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 gemerkt wie die ik rook. En alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die domos geeft geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty.